Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De aanval aan het begin van de oorlog van Hamas op Israël... was nodig voor een doorbraak in het gebied. Dat zeggen Hamas-leiders in Qatar tegen de New York Times. Ze hebben dan ook geen spijt van de aanval. Dat was volgens hen de prijs die ervoor moest worden betaald. De aanval viel wel dodelijker uit dan verwacht... omdat de leiders niet hadden gedacht dat ze door de Israëlische defensie heen zouden komen. Ook konden ze meer mensen ontvoeren dan ze eerder voorspelden. Hamas-leiders zeggen dat ze hopen dat de Arabische wereld aan de kant van de Palestijnen staat. In dierenpark Blijdorp in Rotterdam is binnenkort geen ruimte meer voor de gorilla's. Ze gaan zich ook vanwege ruimtegebrek focussen op tien andere bedreigde diersoorten... zoals de Aziatische olifant. De dood van Zilverrug Bokito heeft ook het een en ander veranderd, zegt de directeur. Dan zie je toch dat die groep zijn leider mist, dat er een andere dynamiek ontstaat. En in de natuur heb je dan eigenlijk ook twee eh, eh, varianten. Dan kan er of een nieuwe man eh, langskomen die zegt ik ben hier nu de baas, hè, dus ik grijp de macht. Of die groep die gaan op zoek om zich bij andere groepen aan te sluiten. Nou, en eigenlijk dat laatste scenario volgen wij nu. Dus door de gorilla's in andere dierentuinen ter plaatse... maken ze ruimte voor grotere verblijven... waar dus andere dieren in kunnen wonen. Een lesje mindfulness in de klas. In New York is het sinds kort verplicht op basis- en middelbare scholen. Het gebeurt ook op sommige scholen in Nederland. Als je dat fijn vindt, leg je, je handen op je buik. Terwijl je inademt een beetje op. En als je uitademt een beetje neer. En we gaan op reis door ons lichaam. Jortje Vlieke. Zij geeft mindfulness op een school in Denenkamp in Overijssel. En niet iedereen kan goed stilzitten. Maar deze jongen vindt het wel ontspannend. Ik voel me dat deze oefening gewoon heel kalm en kan ik me beter concentreren. Ik vind niet alles wat valt, is heel fijn. Ogen dicht doen en dat soort dingen. En stilzitten en adem in, adem uit. Gelukkig voor deze leerling is het hier niet, zoals in New York, verplicht. Het weer dan nog.